10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de eerste peilingwijzer van 2020 is de VVD nog steeds de grootste partij... met 26 tot 30 zetels. Verder achter staat een grote groep partijen die allemaal rond de 15 scoren. GroenLinks, de PVV, CDA en PVDA. Ook Forum voor Democratie hoort daarbij. Die partij is weer iets gegroeid na de ruzies binnen de partij afgelopen zomer. Blijft dit het beeld tot de Kamerverkiezingen van maart volgend jaar... dan zouden er tenminste vijf partijen nodig zijn om een coalitie te vormen. KLM past zijn vluchtschema naar China toch aan. Vanaf morgen vliegt KLM voorlopig niet meer naar Chengdu en Hangzhou... en vanaf vrijdag niet meer naar Xiamen. Het aantal vluchten naar Shanghai wordt beperkt. Als reden noemt KLM dat het aantal boekingen vanwege het coronavirus fors terugloopt. KLM neemt wel maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo krijgt het personeel aan boord mondkapjes. British Airways en Lufthansa vliegen voorlopig helemaal niet meer op China. Net als Austrian Airlines en Swiss. Dat zijn twee dochterbedrijven van Lufthansa. En Frankrijk gaat met ingang van 2022 het doden van pasgeboren mannelijke kuikens verbieden. De minister wil ook het onverdoofd kastreren van biggen aan banden leggen. Dierenactivisten vragen al jaren om een verbod op de omstreden praktijken... die veel voorkomen in de pluimvee-industrie en de veehouderij. Jaarlijks worden wereldwijd miljarden mannelijke kuikens gedood... omdat ze voor de boeren geen waarde hebben. Ze leggen geen eieren. Het is in de EU niet verboden om haantjes in de hakselaar te doden of met gas... als ze niet ouder zijn dan 72 uur. In Nederland worden kuikens al een paar jaar niet meer versnipperd... maar verglassen gebeurt wel op grote schaal. Het weer. Vanavond gaat het in het noorden weer wat regenen. Minima rond de 6 graden. Morgen meest bewolkt, vooral later in het zuiden af en toe regen.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 Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my day. Go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. I. You don't care when I do do, things No, do me, Fuck loving when I put you in your lips. Can you love it just by looking in your face. It's the way that you find up your waist. And so in girl, you never have to worry about nothing. You know it's yours, you know you're on it. Girl, you just own it. Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you flip and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it. I'ma be that fire. I'ma be that fire.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 We got a dead end jobs and got bills to pay. Our old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun goes set. And every day, you know where we ride through the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave we can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, singing. We can do anything if we put our mind to it. Take your whole life and you put a line through it. Our love is yours if you want to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away, it's starting to taste. Start a new life together in a different place. Know the love is all these ideas came to be. So baby, run out away now, run away now, run away now. Run away now, run away now, run away now. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side In the city with a sun on set you sent him on his way, you sent him on his way.